uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Een edende terroristische aanslag. De man was in december opgepakt na een tip van de geheime dienst AIVD. Bij hem thuis vond de politie een automatisch wapen... en grondstoffen voor de fabricage van zware explosieven. De man blijft erbij dat hij geen plannen had voor een aanslag. En ook sprak hij tegen dat hij was geradicaliseerd... en aanhanger was van islamitische staat. Grote websites overtreden massaal de cookiewet, meldt de Consumentenbond. De bond deed in oktober een onderzoek bij ruim 100 populaire websites in Nederland. In twee derde van de gevallen plaatste de website al cookies voordat de gebruiker daar toestemming voor had gegeven. Dat is sinds 2012 verplicht. Met cookies kunnen bedrijven volgen wat mensen doen op internet. De burgemeester van de Brusselse deelgemeente Molenbeek zal desnoods de politie inzetten om te voorkomen dat PVV-leider Wilders en Vlaams Belangleider De Winter daar morgen op bezoek komen. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente gezegd tegen de NOS. Wilders en De Winter willen morgen in Molenbeek een wandeling maken langs plaatsen die volgens hen het ergst zijn getroffen door de islamisering. Ze spreken van een islamsafari. Het was al bekend dat de twee niet welkom zijn. Bij een vogelshow in het Nunen in Brabant zijn vannacht zeker 200 vogels gestolen. Het gaat om vrij dure Canarische en tropische vogels. De dieren moesten nog door een vakjury worden gekeurd. De vogelshow van morgen is afgelast. In Nunen is ook een aanhanger gestolen en vermoedelijk is die gebruikt om de vogels mee te vervoeren. Een jeugdspeler van de Vlaamse voetbalclub Antwerpen is overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. De 17-jarige voetballer zakte dinsdagavond op het veld in elkaar en werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij vannacht is overleden. In Nederland worden jaarlijks zo'n 15.000 mensen getroffen door een hartstilstand. Van degenen die worden gereanimeerd overleeft volgens de Hartstichting een kwart. Voor een belangrijk deel dankzij de defibrillator. Het weer, wolken en zon. In het midden van het land kans op een enkele bui. Het is ongeveer 13 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad vielen op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk 2 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem een kwartier vertraging tussen de knelpunten Oude Rijn en Lunetten.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 Eh, waarvan de eerste twee uur, het is een vier uur durend programma, jawel. Waarvan de eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox. Vierde jaargang nummer 83. Te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. Via het internet tik je even in ZFM liggenstreepje live. En mijn naam is Bart van der Meer. Het is vandaag 21, eh, pardon, 21 2 november 2 <laughs> november 2017. En veel lekker staat te wachten voor u het eerste uur. En trouwens, vergeet het tweede uur niet. Veel plezier. Uit 1986 was dit Madonna. En we begonnen met een nummer uit 1956. Daar zat gewoon 30 jaar tussen dus. Maar de eerste plaat dat was uit 1956 en kwam van Little Richard en heette Rip It Up. Goed, iets rustigers, want dat zijn we dan gewend. Na twee van die stevige nummers, hier is de groep Marmalade. of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble. fill my eyes. Reflections of My Life. En dit was Marmalade uit 1970. En dan zijn we na drie nummers alweer toe aan de top 50 van... Eh, <laughs> dat doe ik het weer. Verleden, ja, week deed ik het al. En nu weer de top 40 van 50 jaar geleden. En dan met name de Engelse top 40. Van 2 eh, november 1967. Er staan vier nieuwe binnenkomers. En de hoogste komt binnen op nummer 15. Uh, ehm, dat horen we straks. Maar eerst de laatste nieuwe binnenkomer, 39. Hier is het duo Sam en Dave met Soulman. Nieuw op 39, Sam Dave en Soul Man. En vier plaatjes over het duo Otis Redding en Carla Thomas met Knock on Wood. Atlantic Soul hits achter elkaar. Sam Dave en nu Otis Redding en Carla Thomas met Knock on Wood op 35. Vijf plaatsen hoger, een Tamla Motown Soul. En die komt van Stevie Wonder, I'm Wondering. Well, don't you know I'm wondering. I'm Wondering van Stevie Wonder. En die kwam binnen nieuw op 30. Dan zijn we toe aan de hoogste nieuwe. En dat is eh, natuurlijk... Eh, de klapper van de week, En die komt binnen op nummer 18. Hier is Donovan en There's a Mountain. Jesus' name, that's what it is. The lock upon my garden gate's a snail, that's what it is. First there is a mountain, then there is no mountain, then there is. First there is a mountain, then there is no mountain, then there is. Caterpillar sheds its skin to find the butterfly within. Caterpillar sheds his skin to find the butterfly within. First there is a mountain, then there is no mountain, then there is. there is a mountain, then there is no mountain. Oh, Juanita, oh, Juanita. call your name. Or the snow will be a blinding sight to see as it lies on yonder hillside. Look up on my garden gates, a snail, that's what it is. Look up on my garden gates, a snail, that's what it is. Caterpillar sheds its skin to find the butterfly within. Caterpillar sheds its skin to find the butterfly within. mountain, then there is no mountain, then there is there is a mountain, then there is no mountain, then there is. First there is a mountain, then there is no mountain, then there is. First there is a mountain, then there is no mountain. nummer van QB and the Blizzards, You Don't Know, uit 1968. Een mooie opmaat naar de tip van Willem. En dat nummer dat staat onder eh, diverse titels bekend. The Moon of Alabama, Moon Over Alabama, eh, The Whiskey Bar of Alabama Song. En onder die titel brengen de Doors het op een LP The Doors uit 1966. De tekst is van Berthold Brecht en later heeft Kurt Weil eh, er de muziek bij geschreven. Eh, het is, dat was in het Duits dan natuurlijk. Maar later heeft eh, Elisabeth Hauptmann de tekst in het Engels verzorgd. De Doors hebben daar een eigen versie aan gegeven. Want de tekst die het origineel was, die klopt niet helemaal. Maar het is zeer de moeite waard om te luisteren. Alabama Song of Whiskey Bar van The Doors. whiskey. disappear. I've seen that road before. It always leads me Lead me to Speciaal verzoek van collega Jaap Koper. The Long and Winding Road van de Beatles. Hij weet wel waarom, dat gaan we niet uitleggen. Ehm, dan zijn we toe aan een nummer van Prince. En zijn eh, oeuvre wordt gekenmerkt door eh, erotiek, zal ik maar zeggen. Maar hij heeft ook wel eens nummers gemaakt waarvan hij eh, toch gedachten had over hoe het in de wereld ging.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 neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn? Time uit 1987. En dat was Prince. De groep Love die is in Nederland redelijk onbekend. En toch zijn ze erin geslaagd om twee hits te scoren. De eerste was My Little Red Book. En de tweede Alone Again Or. 1970 was dit de groep Love and Alone Again Or. En dan zijn we toe aan een eh, top 100 hit uit 1960. En die komt van Ray Peterson. Tell Laura I Love Her. Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race. A thousand dollar prize it read. He couldn't get Laura on the phone. So to her mother, Tommy said, Tell car to the racing ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Round the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day. How his car overturned in flames but as they pulled him from the twisted wreck with his dying breath, they heard him say, chapel where Laura prays for her Tommy who passed away. It was just for Laura he lived and died. Alone in the chapel she can hear him cry. Tell 1962, The Four Seasons and Big Girls Don't Cry. En dan gaan we toen naar 1983, samen met uh, eh, Osawan.